Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Os worden maandag 8 oktober de slachtoffers van het spoorongeluk herdacht... tijdens een besloten bijeenkomst in Theater de Lievekamp. De bijeenkomst voor familie en hulpverleners... zal tegelijkertijd in het stadion van Os te zien zijn op grote schermen. Het stadion is dan alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeente. De rest van Nederland kan de bijeenkomst live volgen via internet. Hoe de erdenking eruit gaat zien is nog niet bekend. Het kabinet scherpte de eisen aan voor zeeschepen van hulporganisaties. Tot nu toe golden voor die schepen dezelfde regels als voor de pleziervaart. Daardoor hoefden ze aan minder strenge eisen te voldoen op het gebied van veiligheid en bemanning. De wijziging gaat onmiddellijk in voor schepen die zich willen inschrijven in het Nederlands vlagregister. Op de Middellandse Zee zijn schepen van hulporganisaties regelmatig actief om daar vluchtelingen op te pikken. De Deense uitvinder Peter Matze is in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot levenslang voor het martelen en vermoorden van de Zweedse journalist Kim Wall. De advocaat van Matze had om een lagere straf gevraagd omdat hij geen strafblad had. Kim Wall werd vorig jaar augustus vermoord toen ze met de Deense uitvinder meeging op zijn duikboot. De boot zonk, Matze werd gered, Wal was spoorloos. Later werden haar lichaamsdelen in zee gevonden. Corendon heeft de consumenten misleid. De reclamecodecommissie tikte de reisorganisatie op de vingers... na een klacht over een reis die na een boeking ineens duurder bleek. De reisorganisatie adverteerde met een tweepersoonstrip naar Bali voor 860 euro. Eenmaal geboekt kwam daar nog ruim 430 euro bij. Volgens Corendon een fout, maar daar gaat de reclamecodecommissie niet in mee. Eerder waren er ook al soortgelijke klachten over Corendon. De commissie kan geen boete opleggen. Mogelijk doet de autoriteit Consument en Markt dat nog wel. Het weer dan aardig wat zon, bij een graad of 18. In het noorden en aan zee waait het soms stevig... maar de wind neemt geleidelijk af en de temperatuur daalt vanavond naar 8 graden. Morgen zonnig en droog en dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan nog files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Breukelen en Maarsen, 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep, 8 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Knoop het Raasdorp. Een kwartier vertraging door een ongeluk, één rijstrook is dicht. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo, 10 minuten. Op de A... 27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Knoop het Eemnes 5 minuten.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 I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. Take the price and realize that's your right. The world is mine. I've lost my fear to what that is.